Zit van der Linde met het NOS-journaal. Zeker 100.000 mensen zitten vast in Mariupol, zegt de Oekraïense regering. Ze kunnen niet weg omdat er te weinig veilige vluchtroutes zijn. Volgens president Zelensky is er na de wekenlange bombardementen zo goed als niets meer over van de stad. Mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Zelensky spreekt van oorlogsmisdaden die door de Russen in Mariupol zijn gepleegd. Volgens bronnen in de stad schieten de Russen lukraak op woonwijken... Rusland ontkent dat het op burgers schiet. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bouwen onderlinge importheffingen af. Oud-president Trump voerde de heffingen in op aluminium en staal uit de EU... Om eigen naar eigen zeggen om de Amerikaanse economie te beschermen. EU-landen reageerden met importheffingen op Amerikaanse producten. De nieuwe Amerikaanse president Biden wil de banden weer aanhalen. Vorig jaar werden de VS en de EU het al eens over afbouwen van importheffingen. Over twaalf jaar zouden rijke landen helemaal gestopt moeten zijn met olie- en gaswinning, stellen Britse onderzoekers. De wereld zou dan 50% kans hebben om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Arme landen zouden nog 28 jaar de tijd moeten krijgen om te stoppen met olie en gas. De onderzoekers zeggen dat rijke landen voorop moeten lopen met klimaatbeleid. Zij hebben meer inkomstenbronnen en zullen relatief welvarend blijven bij een overgang op hernieuwbare energie. Vanaf vandaag vervallen alle verplichte coronamaatregelen. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. Ook in taxis en touringcars niet meer. Alleen op het vliegveld en in het vliegtuig blijft het mondkapje verplicht vanwege Europese regels. Wat ook verdwijnt is het testen voor clubs en evenementen waar meer dan 500 mensen komen. Veel adviezen blijven wel van kracht, zoals testen bij klachten en handenwassen. Het weer nog. Vannacht kan het lokaal licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt 15 graden in het noorden tot ruim 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.